Voorspoedige start. van Eck met het NOS. Rijkswaterstaat waarschuwt voor gevaarlijke situaties op de weg. In het midden en noorden van het land ligt een nieuwe laag sneeuw... waar de ochtendspits hinder van zal ondervinden. Er zijn strooiwagens op pad, maar waarschijnlijk houden de winterse buien nog even aan. De ANWB waarschuwt automobilisten alert te zijn en hun rijstijl aan te passen. Gemeenteraadsleden vinden dat ze niet genoeg controle hebben op besluiten die hun wethouders nemen in samenwerking met buurgemeenten. Steeds vaker bepalen gemeenten gezamenlijk beleid, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg of afvalinzameling. De wethouders presenteren de afspraken daarover vaak als voldongen feit in hun gemeenteraad. Veel raadsleden maken zich daar zorgen over, blijkt uit een enquête van raadslid.nu, schrijft de Volkskrant. In Gelderland mogen voorlopig geen nieuwe geitenboerderijen komen... en boeren die al geiten hebben mogen er geen nieuwe dieren bij nemen. De provincie heeft, heeft het tijdelijke verbod dat in augustus inging met drie jaar verlengd. Gelderland wil zo de volksgezondheid beschermen. Uit onderzoek in Brabant is gebleken dat omwonenden van een geitenhouderij meer kansen hebben op longontsteking. In Myanmar zijn zeker 6700 Rohingya-moslims vermoord in één maand tijd, blijkt uit onderzoek van Artsen zonder Grenzen. Onder de doden zijn meer dan 700 kinderen die jonger zijn dan vijf jaar. Artsen zonder Grenzen zegt dat eh, en veel van hen is doodgeschoten, maar dat er ook veel mensen levend zijn verbrand of zijn doodgeslagen. Afgelopen nacht waren veel sterren te zien. Honderden meteoren van de Geminidenzwerm kwamen voorbij. Vooral in het noorden en het midden van het land waren ze goed te zien. Op het hoogtepunt waren 130 vallende sterren per uur te zien. Het weer, de temperatuur ligt rond het vriespunt en er is kans op winterse buien met sneeuw. Later vandaag ook flink wat wind. Vanmiddag ook nog zon en dan wordt het ongeveer 5 graden. Dit was het. En... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB zijn ook maar weinig bijzonderheden. Ja, de file op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Nieuwebrug heeft 10 minuten vertraging. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden zijn bergingswerkzaamheden namelijk aan de gang. De afrit is afgesloten. Verder een file op de A4 richting Amsterdam bij Dorp 5 minuten en 5 minuten tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelof Arendsveen.